Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De versoepelde schenkingsregeling moet worden verlengd, vindt makelaarsvereniging NVM. Het kabinet kwam vorig jaar met de regeling waarbij ouders belastingvrij 100.000 euro mogen schenken voor de aankoop of het verbouwen van een huis. Volgens de NVM is die regeling een groot succes, wat een positief effect heeft op de woningmarkt. De hogere vrijstelling vervalt op 1 januari, niet alleen de NVM, ook werkgeversorganisatie MKB Nederland en VNO-NCW pleiten voor verlenging van die regeling. In de Verenigde Staten is met verbijstering gereageerd op het overlijden van acteur en komiek Robin Williams. President Obama schrijft in een reactie dat Williams mensen heeft laten lachen en laten huilen. Hij prijst het grote talent van een uniek acteur. Regisseur Steven Spielberg noemt Williams een briljante grappenmaker. Robin Williams werd eind jaren 70 wereldberoemd door de serie Mork en Mindy en speelde daarna in films als Good Morning Vietnam, Mrs. Doubtfire en Dead Poets Society. Voor zijn rol in Good Will Hunting kreeg hij in 1998 een Oscar. Robin Williams was 63 jaar. Volgens de politie heeft hij vermoedelijk zelfmoord gepleegd. Hij kampte al een tijd met zware depressies. Een Russisch hulpconvoi met voedsel, water en medicijnen is op weg naar Oost-Oekraïne. Volgens de woordvoerder van president Poetin zijn met de Oekraïense regering afspraken gemaakt over het hulptransport. De NAVO zegt dat het transport een dekmantel kan zijn voor een Russische invasie. Maar volgens het Kremlin zijn de goederen ingezameld door inwoners van Moskou en heeft het leger niets met het transport te maken. Het weer. Vanochtend trekken buien, soms met onweer, over vooral de kustprovincies. Later verplaatsen de buien zich naar het binnenland. De kans op onweer neemt dan af. Het wordt 19 tot 21 graden. De rest van de week verandert er weinig en blijft het een graad of 20. Dit was het... En...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 Zo eerlijk ben ik er ook wel weer. <laughs> Moet je dat is horen, hè? Eagles tegen FC Groningen. Groningen heeft inmiddels weer gescoord. Het staat er op dit moment 2 tegen 2. Nou, Ajax tegen Vitesse, daar is eh, nog niks veranderd. 3 tegen 0. Een mooi resultaat voor Ajax tot nu toe. En om kwart voor vijf de kapper van de dag. Willem 2 thuis en ontvangt PSV. PSV, oké. Wat nou. gaan we doen verder? Uiteraard houden we dat eh, voor u eh, de wedstrijden die nog gaande zijn in de gaten. En verder gaan we natuurlijk, zoals u van ons gewend bent... om half vijf aandacht besteden aan het dier van de week. En die luistert naar de naam Barry. Het gedicht van de week staat een beetje in het teken van de Logans... de Zandvoortse bluesband, uh, Logans Bluesband... die vanaf 5 uur optreden in Laurel en Hardy. En eh, het gedicht van de week zal deze keer in het Engels zijn... en onder de titel van Still Got The Blues. En de jongens die hebben dat nummer ook op hun repertoire staan. Dus vandaar het gedicht van de week in het teken van Logans Bluesband. Still Got The Blues. En voor de rest hebben we om rond de klok van kwart over vier... nog wat Formule 1 nieuws voor u vanuit de pitbox. Oké, nou dat is eh, in dit uur van Zandvoort op zondag bij CFM. Ja, ik mis een beetje de gouden oude muziek vandaag. Nou, dat gaan we in het laatste uur nog even goed maken. Met deze 72, Jim Croce is hier en Bad Bad Leroy Brown. Little side of Chicago We hebben we nog het dier van de week en het gedicht van de week. En eh, nog wat eh, Formule 1 nieuws. Reden genoeg om te blijven luisteren naar CFM. Maar heb je hem al op je telefoon, de CFM-app? Ja, Rob. CFM heeft een eigen app, uh, Albert-Jan. En Willem. ik heb hem Heb jij hem ook al, Willem? Ja, ik heb hem ook... jij, hebt hem ook op je telefoon? Wie niet? Wie niet? De CFM-app is nu gratis verkrijgbaar in de Play Store en in de App Store. Kijk gewoon op ZFM Zalvoort en je vindt hem eh, vanzelf. Krijg je de laatste Zalvoortse nieuwtjes gewoon eh, direct binnen op je telefoon. En uiteraard al het CFM nieuws. Zeker de moeite van het downloaden waard. Download hem nu dus, de CFM app. Ja, nog meer gouden oude muziek. Ja, we hebben er gewoon even zin in, hè. Hier is eh, Ramse Shaffi en ik kijk naar Hoog Sammy. Sammy loopt niet zo gebogen. Denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen, Sammy, met je ogen, Sammy, op de vlucht? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want daar is de blauwe lucht. Sammy loopt niet zo verlegen, zo verlegen door de regen. Waarom loop je zo verlegen, Sammy, door de stegen, Sammy van de stad? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan word je lekker nat. Sammy, kromme, kromme Sammy, daar, Sammy. Domme, domme Sammy, kijk niet om zich heen. Doet alles alleen, we vinden de wereld heel gemeen. Sammy wil bij niemand horen, zich door niets laten verstoren. Toch voelt hij zich soms verloren, Sammy hoge toren, Sammy kan niet aan. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want daarboven lacht de maan. Sammy wil met niemand praten, maar toch voelt hij zich verlaten. Waarom voel je je verlaten, Sammy, op de straten, Sammy van de straat? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan val je lekker naad. Sammy, kromme, kromme Sammy, dag Sammy, domme, domme Sammy. Kijk niet om zich heen, doet alles alleen, en vindt de wereld heel gemeen. Sammy wil heus wel veranderen, maar is zo bang veranderen. Waarom zou je niet veranderen, Sammy? Want de andere Sammy zijn niet kwaad. Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, anders is het vast te laat. Sammy loopt mij door de nachten, op een wondertje te wachten. Wie zou dit voor jou verzachten, Sammy? Want jouw nachten, Sammy, zijn zo koud. Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, er is een die van je houdt. Dat was Ramses Shafi bij CFM. En hoog Sammy, kijk omhoog Sammy. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, voordat we aan het eh, Formule 1 nieuws eh, gaan beginnen nog even de eredivisie. Want uh, ja, daar zijn spannende ontwikkelingen voor mijn collega Albert-Jan Vos. Ja, allereerst, Vitesse heeft tegengescoord bij Ajax. Het zal een beetje aan de late kant zijn. Het is nu 3-1 voor Vitesse. Ja, en daar komt hij, hè? Maar ja, SC Groningen heeft een 2-0 achterstand tegen Go Ahead Eagles. Allereerst weten goed te maken. En sterker nog, ze hebben een uh, goal erbij gescoord. Het is FC Groningen 3, en de tegenstander 2. En eh, dat zingen voor jou heeft wel geholpen dus. Uiteraard. Ja, uiteraard. Nou, het Formule 1 nieuws dan nu. En dat gaat eh, in eerste instantie over eh, Verstappen. En wel niet over Jos Verstappen, maar over Max Verstappen. Want Max Verstappen kan mogelijk volgend, jaar, volgend seizoen... op 17-jarige leeftijd zijn debuut in de Formule 1 gaan maken. Helmut Marco, de Oostenrijkse baas van het Red Bull Junior-programma... heeft een voorstel van die strekking klaar liggen... en hoopt binnenkort met, de Limburgs, met het Limburgse talent en zijn vader Jos Verstappen tot een akkoord te komen. In het plan van Marco zou een van de twee stoeltjes bij Scudera Toro Rosso... het satellietteam van Red Bull voor Max Verstappen worden gereserveerd. Vader en zoon Verstappen waren op de Red Bull Ring in Spielberg... voor het EK Formule 3 en op die zaterdag vond er wederom een gesprek plaats met Marco... die er geen geheim meer van maakt dat hem er veel aan is gelegen... om de relevatie van het Formule 3 seizoen aan zich te binden... Hij is een fan van Max en dat is voor ons alleen maar prettig, aldus Verstappen senior. De laatste wil of kan niet het achterste van zijn tong laten zien over de besprekingen met Marco. Maar erkent wel dat er een versneld debuut in de koningsklasse van de autosport... zomaar één van de opties zou kunnen zijn. Kijk, vervolg. Dat is mooi nieuws. En dan, de baas van de Formule 1, Ecclestone. Bernie Ecclestone heb ik het dan over. Bernie Ecclestone koopt strafzaak af voor slechts 75 miljoen. Hmm. Formule 1-baas Bernie Ecclestone hoeft niet langer te vrezen voor gevangenisstraf. De baas van de Formule 1 heeft eh, afgelopen dinsdag... door het betalen van een afkoopsom van zo'n slordig 75 miljoen euro... vervolging wegens omkoping te kunnen voorkomen. Ecclestone moet het door zijn advocaten voorgestelde bedrag binnen één week betalen. Het voorstel werd in de ochtend al geaccepteerd. Acceptabel bevonden door de aanklager, maar rechter Peter Nol had het eindoordeel. Ecclestone, 83 jaar oud, stond sinds 24 april voor het eh, gerecht... omdat hij ervan werd verdacht in 2006 bij de overname door investeerder CVC van een groot aandelenpakket van de Formule 1 van de Bayerische Landesbank smeergeld te hebben betaald aan bankier Gerhard Gribowski, die namens de bank de verkoop begeleidde. Dat ging over een bedrag van, komt hij, 44 miljoen dollar. Ruim 32 miljoen euro. Vorige week stelden zijn advocaten nog voor de benadeelde bank... een schadevergoeding van 25 miljoen te betalen. Maar goed, hij heeft het nu afgekocht voor 75 miljoen. Nou, zou die het missen, denk je? Nee, hè? Nee. Nee, echt niet. <laughs> nou, dat wat betreft eh, het eh, Formule 1 nieuws bij CFM. divisie is wederom gescoord en eh, wel niet bij jouw wedstrijd, Albert-Jan. Hoeft ook niet. Maar wel bij Ajax tegen Vitesse. 4 tegen 1. Ajax heeft er wederom een doelpunt ingekregen. Tot zover en zijn bijna uitgespeeld, hè? Daar bij de Eredivisie. De wedstrijd die in ieder geval om half drie gestart zijn. Zometeen nog eentje, hè? Om kwart voor vijf de wedstrijd PSV tegen Willem II. de zomerrit, joh, de Salsa Tequila, Anders Nielsen. En van de grote zomerrit gaan we nu naar een eh, danceclassic van de SOS-band. Hier is The Finest. You learn to appreciate the finer things in life. Om weer eens terug te horen op de Zandvoorts Radio. Jorden de SOS Band en You're the Finest. Ja, de wedstrijden die eh, vandaag eh, gespeeld zijn eh, in de Eredivisie zijn inmiddels ten einde. Anders zouden ze niet <laughs> gespeeld zijn natuurlijk. Maar goed, we hebben het over de wedstrijd die om half 1 is gestart... en de wedstrijden, de tweetal wedstrijden die om half 3 gestart zijn. Dan beginnen we met ADO Den Haag tegen Feyenoord. Die wedstrijd begon om half 1 vanmiddag. In de blessuretijd wist Feyenoord de overwinning naar zich toe te trekken... en daardoor een 1-0 overwinning over, over ADO Den Haag te behalen. En u moet vanavond echt even kijken, want in die wedstrijd vielen er 13 kaarten. 12 gele en 1 rode. Een, een record in de eredivisie hier in Nederland. Dus de scheidsrechter zal daar ook wel een handje van hebben gehad, of in hebben gehad. Dan eh, Ajax eh, tegen Vitesse. Toch een angstgegner, angstgegner is gebleken de afgelopen jaren. Maar Ajax wist, eh, wist over overtuigende wijze de winst naar zich toe te trekken... met uiteindelijk een 4-1 overwinning voor Ajax. En dan hebben we nog Go Ahead Eagles tegen FC Groningen. Nou, na een 2-0 achterstand van de Groningers hebben ze zich op, op Gronings karakter teruggevochten in de wedstrijd. Het was lange tijd op een gegeven moment 2-2. Maar in, de slot, in het slotgedeelte van de wedstrijd wist zelfs FC Groningen... de overwinning naar zich toe te trekken. Dus Go Ahead Eagles, FC Groningen 2 tegen 3. En straks om kwart voor vijf de kraker van de dag. Willem 2 ontvangt thuis PSV. Oké, nou die kunnen we nog een kwartier meenemen, het jan Gelukkig maar. <laughs> Laten we het zo zeggen. De nieuwe single van Stramme E is hier. Une heure de danser. Danse, t'inquiète pas, tu vas danser. Balance, toi, mais tu vas te faire balancer. Défonce, toi, mais tu vas te faire défoncer. Tu aimerais faire. C'est la faute, c'est la faute à autrui, hein. c'est les autres. Hein. Toi, tu n'as qu'une seule envie. Hein. Tu aimerais faire. erbij hoor. Misschien wel handig. De route naar Funky Town. Je de single van Lipsync bij CFM. Drie minuten overal vijf geworden. Tijd voor het dier van de week. En die luistert naar de naam Barry. En Barry is een gecastreerde reu geschat op een jaar of vier. Hij is erg aanhankelijk naar mensen en heeft veel pit. Hij heeft een krachtig karakter en een eigen willetje... en is daarom geen beginnershond. Hij kent de basiscommando's prima, maar gaat, gaat soms liever zijn eigen gang. Trekken aan de lijn kan hij als de beste. Hij is een echte spierbundel, dus zoekt hij een baas die sterk in zijn schoenen staat. Barry heeft veel energie en zoekt daarom een sportieve baas. Hij gaat redelijk met andere honden om, maar kan, het ook, kan ook erg stoer doen. Hoe hij omgaat met katten en kinderen is niet bekend. Wie is er sportief en heeft er veel liefde over? Barry zit met smart op u te wachten. En waar verblijft Barry dan? Barry verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5... Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. Telefoon is te bereiken op 571-3888, 571-3888... of kijk ook even op www.dierentehuiskennemerland.nl... Want zoals Barry hebben alle asieldieren recht op een gelukkig thuis. En hier is Santana. Homaar. Dat was Santana en She's Not There. De volgende is ook zo mooi, hè? Helemaal live gezongen. Carol King is er. Is hier met You've Got The Friends. When down. sing. You just kippenvel moment bij CFM. Mooi hè? Live gezongen Carol King en You've Cut a Friend. Nou, wat zometeen ook mooi is, dat is natuurlijk het gedicht van de week. Zometeen om vijf uur gaat het optreden beginnen in Laura en Hardy. We hebben het over de Sanfordse band, de Logans Blues Band. En speciaal voor eh, die band heeft Albert-Jan een gedicht gemaakt. Still Cut the Blues. Oeh, die komt zometeen meteen langs naar deze plaats. Ook zo'n lekker weer, hè? Voor alle mensen die eh, de maandag uh, niet leuk vinden.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 van Terry morgen weer vroeg op. Bah, bah. I don't like Mondays. Je hoorde de single van de Boontown Reds bij CFM. Daarmee gingen we terug naar 1979. Het is tijd geworden voor het gedicht van de week. Ook op zondagmiddag kan je hem horen bij Zandvoort op zondag. Ditmaal het gedicht Stil katte Blues. Speciaal voor de Logans Blues Band. to be so easy to give my heart away. But I found that the hard way, and there's a price you have to pay. I found out that love's no friend of mine.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 I found that love is more than just a game. Playing to win, but to lose just the same. So long it was so long ago, but I've still, still got the blues for you. So many years since I've seen your face. You will my heart. There's an empty space where you, you used to be. So long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Oh, the days come and go. There's one thing I know. I've still, still got the blues for you. Dat was hem weer, het gedicht van de week bij CFM Zandvoort. You're still cuts the blues for you. Zo dadelijk vanaf 5 uur bij Café Lauren Hardy. De Logans Blues Band met heel veel blues natuurlijk. easy. Nee joh, dit is toch geweldig. Heerlijk hè joh, de Carrie Moore. en Still Cut the Blues for You. Ja, datzelfde geldt natuurlijk voor de Logan Blues Band. Vanaf vijf uur? Ja, over vijf minuten. Ja, maar gaan wij erheen? Gaan wij door de regen, hè? Ik ben blij dat ik een jas bij me heb. Oké. je mag je vader wel heel erg dankbaar zijn. Ik ben, zeer dankbaar. Willem 2, PSV. Ik zeg het niet. Jij, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Zeg jij staat verkeerd om, denk ik. Nee, staat goed. Nee, echt. staat helemaal goed. Willem 2 tegen PSV. Daar staat het momenteel 0 eh, tegen 1. Dus je clubje staat voor. Ja, helemaal goed. dat is mooi. Helemaal goed. Nou, goed. Eh. Eh, ja, we gaan zo meteen door de regen, Albert-Jan. Ja, nou, eh, het mag wel iets minder even, hoor. <laughs> iets minder. Dus thuis, kom iets later thuis, hoor. Ja, <laughs> waarschijnlijk. heb je een pluutje bij je? Ik heb een petje en een pluutje. Ik heb alles bij me. Kijk, dat, ga, je die achter op de brommer, ga je met, met de jij, jij, vangt toch de meeste ja, dat is waar. voor mij op. Ik vang het wel weer op. Helemaal goed. Nou, we zijn er van de week weer, hè, trouwens. Ja, Ja. Want het is de Beverwijk feestweek waar onze collega Ruud Jansen op de, dinsdag en op, nee, op de woensdag en op de vrijdag... geen ZFM luncht eh, gaat presenteren... samen met zijn liefstallige assistente Angela de Koning. Maar niet getreurd, wie nemen de honneurs waar? Ja, dat zijn wij, hè? <laughs> dat zijn wij. Op woensdag en op vrijdag ZFM lunch tussen 12 en 2. Ik zeg tot dan en een hele fijne zondagavond... ondanks het weer, hè, wat op dit moment eh, best wel <laughs> erbarmelijk eh, slecht is.